Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ruim 26 jaar na de ramp in Tsjernobyl is het gebied rond de kerncentrale weer bewoonbaar verklaard. Volgens een Oekraïense regeringscommissie is het stralingsniveau er voldoende gedaald. Een ontploffing in een reactorvat op 26 april 1986 leidde tot de grootste kernramp in de geschiedenis. Een groot gebied raakte vervuild en de Sovjet-Unie verklaarde een gebied van 30 kilometer rond de centrale tot verboden terrein. De regering zegt dat het in bepaalde delen van het gebied veilig genoeg is om te wonen. Groente- en fruit verbouwen wordt nog afgeraden. Saoedi-Arabië raadt zijn burgers aan om Libanon onmiddellijk te verlaten. Nadat de ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut dreigementen had ontvangen dat er Saoedische onderdanen zullen worden ontvoerd. Libanon is een populaire toeristische bestemming voor Saoediërs. De Sjiïtische Megdad-clan in Libanon heeft ook dreigementen geuit aan het adres van Qatar en Turkije. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft een nieuwe klacht ontvangen over antisemitische uitlatingen in een tram. Volgens een woordvoerder van het GVB kwamen bij de klantenservice een klacht binnen over medewerkers die opmerkingen maakten over het Anne Frankhuis. Het gaat overigens om een andere tramlijn dan degene die vorige week in het nieuws kwam door mogelijk antisemitische opmerkingen van een conducteur en een trambestuurder. Een test met een nieuw supersonisch straalvliegtuig in de VS is voortijdig geëindigd doordat het onbemande toestel 30 seconden na de lancering door een B-52 al uiteenspatte en in brokstukken in de oceaan viel. De X-51A Wave Rider is ontworpen om ruim 7200 km per uur te vliegen, zes keer sneller dan het geluid. Het Nederlands zelftal heeft zijn eerste wedstrijd onder bondscoach Louis van Gaal verloren. In Brussel ging Oranje met 4-2 onderuit tegen België. En het weer, de onweersbuien trekken via Friesland en Noord-Groningen weg. Vannacht wordt het geleidelijk overal droog. Morgen en de dagen daarna zonnig zomerweer.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 We zijn begonnen met Asher Queen, Sketches of Innocence. En natuurlijk altijd hele fijne muziek van Asher Queen. Treedt op in oktober, het is online, weg, maar ik vermeld het alvast maar. Eh, je kan alle informatie krijgen op eh, zijn eigen website asherqueen.co.uk of spiritualbalance.nl. Dat zijn organisatoren in Nederland in Strijen. We gaan verder met eh, de cd Drifting in Dreams van Michele Ippolito. Ik wens je voor de tweede uur veel luistergenot. पूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः ॐ कमपूजितये नमः पूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ कमपूजितायै नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपूजितये नमः ॐ खमपुरितये नमः ॐ खमपुरितये नमः ॐ खमपुरितये नमः ॐ खमपुरितये नमः ॐ खमपुरितये नमः ॐ खमपुरितये नमः ॐ खमपुरितये नमः ॐ खमपुरितये नमः Pujitaye Namaha Om Kama Pujitaye Namaha पूजिताय नमः ॐ खम पूजिताय नमः ॐ खम पूजिताय नमः ॐ खम पूजिताय नमः ॐ खम पूजिताय नमः ॐ खम पूजिताय नमः ॐ खम पूजिताय Gaan dromen. Dat is de muziek van Jemaya Dunster en zijn cd Ragas Relax. Tot ons komen via osho.nl en de oorspronkelijke label is Malimba Records. We gaan afsluiten met eh, muziek van Christian Torsagen Nothing But Peace. Nou, als dat is waar zou kunnen zijn van de Leeuwen Phoenix Muziek.